Twee uur. Door met het NOS-journaal. De vroegere advocaat van president Trump, Michael Cohen... gaat tegen de president getuigen voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden. De hoorzitting volgende maand wordt gezien als een aanval van de democraten op Trump... waarbij belangenverstrengeling en banden met Rusland speerpunten vormen. Cohen was een van de trouwste bondgenoten van Trump. Hij werkte al voor hem voordat hij zich kandidaat stelde voor het presidentschap. In december werd Cohen veroordeeld tot drie jaar cel... wegens het overtreden van regels voor de campagnefinanciering. Trump noemde Cohen eerder een leugenaar... en zegt dat hij zich geen zorgen maakt over diens getuigenis. In Amsterdam-Zuidoost is afgelopen avond iemand neergeschoten. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is niemand aangehouden. De schietpartij was even na elf uur in de omgeving van de Karspeldreef. Daar nou werd twee weken geleden een jongen van 14 door een leeftijdsgenoot neergestoken. De twee bemanningsleden van de Franse straaljager die deze week verongelukte tijdens een oefenvlucht zijn dood. Dat heeft de Franse minister van Defensie gezegd. De Mirage was woensdag bezig met een laagvliegoefening in het Jura-gebergte, niet ver van de grens met Zwitserland, toen het toestel van de radar verdween. Aan boord waren de piloot en een navigator. Zo'n 150 militairen hebben de afgelopen dagen meegeholpen met het zoeken naar de slachtoffers. Door de sneeuw en mist duurde tot gisteravond voordat die konden worden geborgen. In een verzorgingshuis in Duitsland is oud-nazi-kampbewaker Jakif Pali overleden. Hij was bewaker in het SS-kamp Travniki. Na de oorlog leefde Pali tientallen jaren onopvallend in New York... voordat hij werd ontmaskerd. Een Amerikaanse rechter bepaalde in 2005 dat hij het land uit moest...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 you. shed your click in the night like the dawn I swear when nobody's around feels better than this ook op internet. www.zfmzandvoort.nl

looking for, and I was. 73, two Buster rounds on my feet. And in 1975, when I lost my two front teeth. And from 1978 through 1983, tomboy is what I was, young and wild. Sweet virginity, now in 1985, high school made me cry. And that crazy. 嘿。 about me. I found you. Zandvoort heeft het.